Jon van Kamp met het NOS Journaal. Oekraïnse president Zelensky zegt dat het ondanks de oorlog mogelijk is om verkiezingen te houden in zijn land... maar benadrukt wel dat dat niet kan zonder hulp van het Westen. Maart volgend jaar zouden de verkiezingen zijn in Oekraïne... maar vanwege de staat van beleg, die sinds de Russische invasie van kracht is... kunnen die formeel niet doorgaan. Zelensky reageert op een oproep van een aantal Amerikaanse politici... onder wie de republikeinse senator Lindsey Graham. Ze riepen Oekraïne eerder op het goede voorbeeld te geven... door de verkiezingen toch door te laten gaan. Bij het Spaanse eiland Mallorca is een cruiseschip op een olietanker gebotst... nadat door een storm de kabels waaraan het vast lag waren geknapt... en het schip op drift raakte. Door de aanvaring liepen een aantal passagiers lichte verwondingen op... meldt het bedrijf P&O Cruises. De Britannia blijft nog minimaal één nacht aangemeerd in de stad Palma... zodat kan worden onderzocht hoe ernstig het beschadigd is. In Lier in België is een wandelaar gereanimeerd na een aanval door hoornaars. De man is naar een ziekenhuis in Antwerpen gebracht en opgenomen op de IC. Vijf andere wandelaars die werden gestoken zijn in een ziekenhuis in de buurt behandeld. Ze hadden ook last van een allergische reactie, maar minder ernstig. Het wandelgebied is afgesloten tot het hoornaarsnest is verwijderd. De Taliban sluiten een van de belangrijkste nationale parken van het land voor vrouwelijke bezoekers, omdat ze zich niet aan de kledingvoorschriften zouden houden. Zo zouden ze de hoofddoek verkeerd of helemaal niet dragen. Afghaanse minister van Deugd noemt het voor vrouwen ook niet nodig om bezienswaardigheden te bezoeken. De komende dagen wordt er veel regen verwacht in de Alpen. Mogelijk met overstromingen en modderlawines tot gevolg. De meeste regen wordt verwacht in Noord-Italië, het westen van Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland. Op veel plekken kan meer dan 100 mm regen vallen. In Noord-Italië kan volgens sommige weermodellen dat oplopen tot 300 mm. Het weer, het klaart op en de temperatuur daalt naar graad of 11.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 Lekker weer gebakken, laat die boel maar zakken. Wie wordt kampioen? Wie gaat het nou weer Ze zitten vol. Iedereen gaat uit zijn bol. De kop die staat te zweten. Iedereen moet eten. Treinen uit circuit. Missen wil je niet.